featuring Lidico. We love dancing in the rain. Welkom, je luistert nog steeds naar Stadsradio Almere. Almere Actueel, mijn naam is Kevin Meij. Ik ben de komende twee uur bij u met een hoop eh, cultuur, sportnieuws en natuurlijk de actualiteiten van het moment. Maar ook met een hele hoop lekkere muziek natuurlijk. Mogen we niet vergeten. Het nieuwe vandaag is dat je ook live met de studio kunt chatten. Live met mij kunt chatten via de website www.kevinmeij.nl en opletten, Kevin Meij, mij schrijven met M-E-I-E. E. Klik op de chatbox voor al je verzoekjes. Hier is The 18's en Gimme a Man After Midnight. And en I Was Made For Loving You. Ja, bij deze mannen was het altijd carnaval natuurlijk. Altijd gesminkte gezichten. Het eerste bericht van vanavond eh, gaat over Jong Almere. En wel de website jonginalmere.nl, want die is vrijdag live gegaan. Jonginalmere.nl biedt jongeren tussen 12 en 23 jaar informatie over onderwerpen die hen aangaat. Zoals gezondheid, cultuur, onderwijs, sport en seks. En natuurlijk uitgaan in Almere. Organisaties die op deze onderwerpen actief zijn, kunnen op hun beurt via de website gemakkelijk met jongeren in contact komen. Naast algemene informatie en verwijzingen naar organisaties kunnen jongeren via de website vragen stellen aan de schooldokter of een jongerencoach. Deze vragen worden beantwoord door een jongere maatschappelijk werker van zorggroep Almere of door de schoolarts schoolverpleegkundige van de GGD. Om ervoor te zorgen dat jongeren de website vaker bezoeken heeft Jong Almere ook nieuwtjes en een uitgebreide agenda met YouTube filmpjes en spelletjes. Het mag toch duidelijk zijn. Het gaat over www.jonginalmere.nl. Daar kun je dus alles vinden. Heb jij die leeftijd of heb je die leeftijd niet en je bent wel geïnteresseerd? Ik zou toch even een kijkje gaan nemen. Je altijd bij Almere. thing. Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit seen nothing that'll make me go this crazy. I'm like spinning my dough. Had a million dollar vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean, boots with the fur. The whole club is looking at her. to get you home. My jeans full of guap and they ready for shows. Got a Lex box for the sexy grown. throne on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's three grand. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her like a pornography poster. She showed her apple bottom jeans Ring, boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. want it bad. The way she bit that ass. Got her them paper bad. Tattoo above her crack. I had to handle that. I was on it, sexy woman, kept me shown and make me want it. Two in the morning, I'm zoning, in them rose bottles foaming. She wouldn't stop, made it drop. Shorty did that poppin' lock, had to break her off that crowd. Yeah, I was fine, just like my Apple bottom jean, boots with the fur. With the fur. Cell. En daarvoor natuurlijk Florida featuring Pain en Low, Low, Low. Volgende bericht hier gaat over eh, de wijken de wierden moet ik zeggen. In eh, Almere Haven Daar was eens een buurthuis, toen een werkplaats voor kunstenaars. En nu is het het Wierdendok. De voormalige werkplaats en van de kunstenaars aan de Oldewierde heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Met een hoge drukspuit is de graffiti van het pand gehaald. De kozijnen en regenpijpen hebben een nieuwe lik verf gehad. En boven de entree hangt nu een gloednieuw bord met Wierdendok. Een centrum vol activiteiten voor kinderen, hun ouders en alle bewoners uit de Wierde. Veel bewoners gaven aan dat er in de Wierde te weinig ruimte is voor activiteiten en ontmoetingen. Het Wierdekwartier aan de Wierde 88 was te klein geworden. Hetzelfde probleem had Brede School de Wierwinde. De school had graag allerlei extra activiteiten aan te bieden, maar had er zelf geen ruimte meer voor. Zo ontstond het idee voor het Wierdendok. Een plek voor ontmoetingen en activiteiten voor en door bewoners. Dus mocht u zich geroepen voelen in de Wierde, voelen, eh, de wierde wonen... U kunt eh, altijd nog voor meer informatie kijken op de website van eh, de gemeente Almere. Daar staat dit. Ook op die van de Alliantie en IJmere. En oh, ik zag zelfs op die van eh, de provincie Flevoland. Dat zijn ook meteen eh, de partijen die erin geïnvesteerd hebben. U kunt daar rustig eens aankloppen. Ze zijn alle dagen geopend. We gaan door met nog meer leuke muziek. Hier is Van Halen en Jump. Bergmans en Bergmans, oftewel Zizi Tap en Gimme All Your Lovin'. En ik mag dan wel met ze lachen, maar ik denk dat ze ondertussen ietsje meer verdiend hebben dan ik. Dus eh, eigenlijk moet ik mijn koest houden. We gaan het eh, even hebben over een, eh, een serieuzer onderwerp. En dat is bij Parkhuis Almere is de kidsclub begonnen. En daar brengen ze kinderen van ouders met een ernstige ziekte bijeen. Er bestaat vaak aandacht voor partners van mensen met kanker of een andere aandoening voor eh, de mensen zelf natuurlijk ook allerlei opvang. En de kinderen lijken een vergeten groep. En daarom heeft Parkhuis Almere de Kids Club opgericht. De Kids Club is er speciaal voor kinderen waarvan een ouder broertje of zusje een ernstige ziekte heeft. De kinderen komen één keer per week samen om verschillende activiteiten te doen. En de Kids Club is er natuurlijk voor kinderen in eh, de basisschoolleeftijd. Of natuurlijk, dat wist u misschien niet. Aan de telefoon hebben we mevrouw eh, Marta de Potter. Mevrouw de Potter, welkom. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw de Potter, allereerst, wat is eh, uw functie bij Parkhuis Almere of bij de Kidsclub? Ja, ik ben uh, kindercounselor in het Parkhuis. Ah, oké. En uh, u weet vast en zeker hoe iemand op het idee gekomen is, dus waarom eigenlijk de Kidsclub? Ja, nou, er bestaan verschillende inloophuizen in Nederland en er zijn een aantal inloophuizen, zoals het Parkhuis in heel Nederland, die, dat, die al zo'n Kidsclub hebben. En in Almere was er eigenlijk helemaal geen aanbod daarvoor. En eigenlijk wel, eh, zoals u net al mooi zei in het voorstukje, wel heel nodig. Want eh, ouders, die krijgen, of eh, de mensen zelf krijgen aandacht, de partners, maar de kinderen niet. En ja. het is gewoon fijn als daar ook een beetje aandacht aan wordt besteed. Ja, dat klopt. En ik spreek uh, eh, overigens uit ervaring. Ik heb dat helaas zelf moeten meemaken op die leeftijd. En toen was er dus niks. Oké. En toen hebben we geluk dat ziekenhuispersoneel eh, daar wel iets mee deed. Maar verder konden ze inderdaad weinig. Maar het, Parkhuis Almere is op zich ook een inloopcentrum? Ja, een inloophuis voor mensen die eh, te maken hebben met een ernstige ziekte zoals kanker. Dat kan eh, bij die persoon zelf zijn of ook naast. Er komen ook partners van zieke mensen. Komen ook naar het parkhuis toe. Ah, oké. En eh, wat houdt de kidsclub precies in? Wat gaan jullie doen? Nou, de kidsclub moet vooral ook gezellig zijn. het is geen therapie. Uh, gewoon het feit dat kinderen al samen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt of die in hetzelfde schuitje zitten, dat is gewoon al heel fijn. Want vaak hebben kinderen het idee van nou ik ben eh, alleen en niemand begrijpt me en ja. en dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Je bent met elkaar en uh, ja, we gaan spelletjes samen doen. We gaan ook serieuzere onderwerpen behandelen zoals emoties en dat soort dingen. yoga, is, eh, we gaan het met z'n drieën doen. Ik ben niet de enige die het gaat doen. Ik als kindercounselor ben er. Er zijn yogadocenten en een kunstzinnig therapeuten. Ah, oké, en dan is eigenlijk mijn, mijn volgende vraag ook al uh, beantwoord voor, voor een gedeelte. Uh, daar is inderdaad of er speciale aandacht voor de gevoelens van de kinderen omtrent de ziekte van, van, van de omgeving. Of juist bedoeld om de aandacht ervan af te leiden. Nee, en dat is vaak wat mensen denken. Van nou, die kinderen die zijn zo klein, die begrijpen dat allemaal nog niet. En we houden ze zo ver mogelijk weg van alle ellende. Dan maken ze daar zo min mogelijk van mee. Uh, de praktijk eh, wijst echter uit dat dat eh, niet zo is. En dan zullen ze vaak ook zelf wel een, een, een verhaal erachter eh, bedenken en achterdochtig worden. Nou, inderdaad. Eh, want vaak, je emotie is, eh, hè, je fantasie die, die neemt de vrije loop, die is onbegrensd. En de waarheid is hard, maar wel begrensd, snapt u? Ja, dus soms is de waarheid gewoon beter om, om daarover te praten dan maar om weggetjes te bedenken. En, want ze voelen het toch wel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. wanneer start de Kidsclub De Kidsclub gaat starten na de voorjaarsvakantie. Oké, dan hebben we het over 23, dat is de week van 23 februari. Klopt, op de woensdagmiddag. Op de woensdagmiddag 24 februari start de, kidsclub de Kids Club weer. Ja. En er dus waren nog een aantal plekken vrij, had ik begrepen? Ja, klopt. klopt. Er zijn nog een aantal plekken vrij, dus eh, ouders mogen hun zoon of dochter inschrijven. Oké, en hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze telefonisch doen. Eh, mag ik het telefoonnummer noemen? Van mij mag u het telefoonnummer noemen, ja. Eh, dat is 06 41 66 49 67. Ze kunnen ook een kijkje nemen op de website van het parkhuis. Dat is www.parkhuisalmere.nl. Daar staat meer informatie en ook een eh, e-mailadres waar ze naartoe kunnen mailen. Ja, een parkhuis wordt geschreven met u en Griekse ei? Ja. Ah, oké. Eh, zijn er kosten aan verbonden? Nee. Eh, helemaal niet. Dat dus is dat hoeft ook geen... van dit project. Dat we het kosteloos kunnen aanbieden. Ah, oké, dat is inderdaad mooi. Dan kan dat ook geen remming zijn. Precies. Dus vandaar. Uh, eh, u zou uw telefoonnummer nog een keer kunnen opnoemen en eventueel het e-mailadres? Dat is 06 66 4967. En het e-mailadres is kidsclub@parkhuisalmere.nl. Oké, en voor meer informatie zo de site www.parkhuisalmere.nl. Klopt. Mevrouw de Potter, ik wil u graag bedanken voor uw nadere toelichting. U ook bedankt. Ik eh, vind het een heel goed eh, initiatief. En ik wens u en uh, degene wat het met u doen natuurlijk het allerbeste met de Kidsclub in Almere. Oké, bedankt hoor. Dag je. Eh, bedankt voor de uitzending okay, komen. Dag. Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Ja, ik eh, Fire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand. Baby, when I'm alone, love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our beds till the morning comes. zijn van die platen, hoe oud dat ze ook zijn, ze blijven goed. Daar is ook deze een van, Man at Work en The Land Down Under. Ik voel wel een beetje mee, daar ik zelf uit de Volksrepubliek Limburg kom. En er wel helemaal onderin, hè. Maar goed, ik wil wel nog even melden, mocht u berichten van vanavond nog terug willen lezen... Dat kan sowieso op mijn website www.kevinmeij.nl. Daar staan ook de contactgegevens op in verband met de kidsclub bij Parkhuis Almere. We hebben even een verkeersberichtje. Hoewel we dat eh, heel weinig doen, is deze toch wel belangrijk. Eh, Rijkswaterstaat staat vanaf 6 februari om 21 uur eh, met werkzaamheden aan de Muiderbrug, het onderdeel van de A1. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om in de toekomst een veilige en vlotte doorgang te garanderen voor zowel het wegverkeer over de A1 als het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. In de zomer van 2009 ondervindt het verkeer ernstige hinder van de werkzaamheden, of tot in de zomer zelfs. Om de overlast te beperken biedt Rijkswaterstaat weggebruikers verschillende reisalternatieven aan en zullen bijvoorbeeld ook de van A naar B treinkaartjes weer beschikbaar zijn. Je kunt eh, kijken op, eh, moet ik even goed kijken, www.rijkswaterstaat.nl wanneer dat die kaartjes te krijgen zijn. Eh, reizigers tussen Lelystad, Almere en Amsterdam wordt sowieso geadviseerd om met de trein te gaan. Dan heeft u er het minste last van. En het rijtje eigenlijk, hij hoorde bij Men at Work. Ook deze sniffen de tears in driver's seat. Past ook weer goed bij de informatie, en verkeersinformatie. me Offended Ears in Driver's Seat. Ik geloof een jaartje of tien geleden nog gebruikt in eh, de een of andere reclame. En daardoor eh, opnieuw een hit geworden. Het eh, makelaarskantoor Livy bezorgt meer een primeur door 20 huizen online en per opbod te veilen. Juist door de kredietcrisis is de makelaar eigenlijk op het idee gekomen. hij zag dat ook schijnbaar al, al, al langer aankomen. Ik heb hem al gesproken trouwens. Mensen raken een huis steeds minder snel kwijt en het is ook niet gemakkelijk meer om een, een hypotheek te krijgen. Banken durven tegenwoordig aan elkaar schuimen niks meer te lenen. Dus eh, laat staan en, en, Jan met de korte achternaam. Eh, Almere heeft dus woensdag, eh, dat was gisteren, de primeur gehad met 20 huizen. En die veiling die loopt tot volgende week woensdag, een hele week. Uh, anderhalf jaar lang heeft het makelaarskantoor met dit idee gelopen en nodig gehad om een juist systeem te vinden uh, voor de online veiling. En nu blijkbaar is dat dan gelukt. Eh, ik moet er wel bij zeggen, als u een bot uitbrengt, het is niet Marktplaats waar dan bij staat van bot verwijderen. Dat kan helaas niet. Eh, volgende week hebben wij in de uitzending eh, Mark Kuipers, Hij heet de goede meneer, dat is de directeur van het betreffende makelaarskantoor. En dan gaan we het erover hebben hoeveel er verkocht zijn, tegen welke prijs en hoe het verlopen is. something special net helemaal niet zo uitkomen als ik het uitgedacht had. Maar eh, dat, is mijn hele leven eigenlijk al. Ik zie jullie zo meteen weer naar het journaal van 8 uur. Tot die tijd even Rihanna en Disturbia. Voor degenen die het erg vinden dat ik hem halverwege moet afkappen... die houden jullie van mij te goed. Volgende week dus nog een keer. Hier is ze. Je luistert naar Stadsradio Almere. Kabelfrequentie 91.1. En op je mp3-speler of in de auto 107.8 FM. Met nu het laatste nieuws. René van Brakel met het NOS-journaal. De eerste buitenlandse reis van Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken gaat later deze maand naar Azië. Ze breekt daarmee met een traditie. Doorgaans gaan nieuwe ministers eerst naar traditionele Amerikaanse bondgenoten in Europa of het Midden-Oosten. Clinton zal vanaf 15 februari China, Japan, Zuid-Korea en Indonesië bezoeken. Ze wil daarmee het belang van Azië als opkomende regio benadrukken. Clinton zal zich tijdens de reis concentreren op de wereldwijde economische crisis, klimaatverandering en de kwestie Noord-Korea. De regionale verkiezingen in Irak zijn gewonnen door de coalitie van de Sjiitische premier al-Maliki. Dat blijkt uit de eerste officiële uitslagen die de kiescommissie heeft bekendgemaakt. De coalitiepartijen van al-Maliki wonnen in acht van de veertien provincies waar de Irakezen een nieuwe bestuursraad konden kiezen. Iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden nam de moeite om afgelopen zaterdag te gaan stemmen. De regionale verkiezingen in Irak verliepen relatief rustig. Ze worden gezien als generale repetitie voor de parlementsverkiezingen later dit jaar. Nefit gaat 4700 cv-ketels aanpassen... omdat die in uitzonderlijke gevallen in brand kunnen vliegen. De brander van ketels van het type Topline 45 kan oververhit raken. Er zijn tot nu toe vijf schadegevallen bekend. Daarbij raakte niemand gewond. Wendy van Dijk heeft een kort geding tegen Geen Stel gewonnen. De website moet een week lang een verhaal over de presentatrice rectificeren... en een schadevergoeding van 7500 euro betalen. Geen Stel had gemeld dat Wendy van Dijk een slippertje had gemaakt met Reinoud Oerlemans. De rechter vindt dat het verhaal niet met feiten onderbouwd is. Geen Stel wil de bron voor de roddel niet prijsgeven. Wendy's advocaat had een hogere schadevergoeding van 100.000 euro geëist. Volgens de advocaat was het Geen Stel alleen maar te doen om reclame voor hun nieuwe omroep Pound. Het weer, vanavond veel bewolking met soms een beetje motregen. Vannacht droog en temperaturen rond het vriespunt. Morgen in het westen regen, in de rest van het land droog en af en toe zon. Bij maxima van 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Stadsradio Almere. Ook te beluisteren via www.stadsradioalmere.nl Midnight Runners en Come On Eileen. Welkom, nog steeds Almere Actueel. Mijn naam is Kevin Meij. Een heel uur nog. Ik heb de cultuuragenda, ik heb de sportagenda, de sportuitslagen. Nog veel te veel voor dit uur. Maar ook een hele hoop lekkere muziek. Zoals deze, ook weer een iets oudere Madonna en Material Girl. Material World. Ik heb een eh, berichtje, mocht u zaterdag niks te doen hebben... of mocht u er gewoon heel erg in geïnteresseerd zijn... Eh, spectaculaire demonstraties, rondleidingen door de kazernes en diverse activiteiten voor kinderen zijn slechts een paar ingrediënten van de open dag die op 7 februari door brandweer Flevoland in Almere wordt gehouden. Op deze dag is er van 10 tot 4 eh, op de kazernes in Almere van alles te doen. Op de kazernes van stad, buiten en haven verzorgt de brandweer kleine en grote blusshows, worden er auto's opengeknipt en geeft de snel inzetbare eenheid gevaarlijke stoffen en demonstratie. Verder is het mogelijk om met een hoogwerker van de skyline van Almere te genieten en deel te nemen aan rondleidingen door de kazernes. Kinderen op de, oh pardon, kinderen. Op de open dagen is ook aan de kinderen gedacht. Speciaal voor hen heeft de brandweer een spannende speurtocht uitgezet en is er een springkussen. Verder kunnen de kinderen meedoen aan de kleurwedstrijd. Waarmee ze... Nou weet ik het helemaal niet meer. Het staat hier gewoon helemaal verkeerd in persbericht. Ze kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd waarmee ze met hun klas een bezoekje aan de kazerne kunnen verdienen. Zo zit hier in elkaar. De locaties van de brandweerkazernes in Almere zijn eh, die in de stad aan de Maggerkant 15. De brandweerkazerne in Almere Buiten en de Makassarweg nummer 61. En de brandweerkazerne in Almere Haven, dus Tijger 223. En mocht je daar meer informatie over willen hebben, kun je altijd kijken op www.brandweerflevoland.nl. I can't believe it's ending this way. Just so confused about it, uh. feeling confused about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, should've. Justin Timberlake. What goes around, comes around. We gaan door met een aantal eh, sportberichten, moet ik zeggen. De wedstrijd die van, eh, verplaatst was van afgelopen vrijdag naar afgelopen dinsdag. FC Omniworld, de professionals, die is afgelopen dinsdag wederom afgelast. De partij in de Super League zou, zoals ik het al zei, eigenlijk eerder dit weekend gespeeld worden, maar ging toen ook niet door. Het veld in Veendam is niet goed bespeelbaar. Wanneer de wedstrijd nu wordt ingehaald wordt, eh, is nog onbekend. Eh, aanstaande vrijdag is de eerste thuiswedstrijd weer eh, van FC Omniworld tegen, deze keer tegen Go Ahead Eagles. En ook de wedstrijd van de amateurs van FC Omniworld heeft, eh, is afgelast. Die spelen zondagsklasse. En de KNVB heeft alle hoofd... Uh, moet ik heel even goed kijken. Heeft alle zondagsamateurs hoofdklasse afgelast. Dus ook die van FC Omniworld. Maar daar FC Omniworld de beschikking heeft over twee kunstgrasvelden... werd besloten een oefenduel te spelen. En de sparringpartner was Roda 23 uit Amstelveen. Omniworld werd gecoacht door assistenttrainer Hans Weehuizen. Daar de hoofdtrainer Gerard Staats is uitgeschakeld door een dubbele beenbreuk. Nog voor de thee kwam heeft Omniworld op voorsprong eh, door een doelpunt van Mo Ikariden. Waarna in de tweede helft Hussein Hussein met een afstandsschot zorgde voor de 2 tegen 0 wat tevens de eindstand was. work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet. I It's your primitive, it's wet. I If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's wet. I It's your primitive, it's wet. I I like to get to know ya so I can show ya. Put the pussy on ya like I told ya. Know your number so I can phone ya. Your girl act the same thing, call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my choke You do what you don't, or you will I won't cha. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips so oh cha. See my ass and my lips don't cha. Lost a few pounds in my whips for ya. It's the kind of beat that go ba ta ta, ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Ah, boy, yo, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive it's wet yet. It's your primitive it's wet yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work yet. It's your primitive it's wet yet. It's your primitive it's wet yet. If you're a fly gal, get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toast. Ah. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Holly Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make it hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins to y'all listen me what you want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my ass go boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my ba boom ba boom boom. You think you can handle this? Ka don't ka don't don't. Take my thumb off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's why I need it. It's your primitive, it's why I need it boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, that dime, throw your Black, don't dime, throw your Girls, girls, get that cash. Uh. If it's nine to five, we're shaking your ass. Uh. Ain't no shame, ladies, do your thing. Uh. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't say a slave again, no sign. Picture black saying, oh yes, a massa. Picture little Kim dating a pastor. Minute man, big red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, uh, duh. Say you act dumb like, uh, duh. As the drummer boy go brr up pum pum. Give you some, some, some of this cinnamon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need It's your primitive, big, let me search it how hard I work. it's your your Missy Elliott en Can You Work It? Ook een hele goede voor op de dansen. De volgende plaat die benodigt enige uitleg hoort bij het item de tijdmachine. Daarmee plakken we de originele versie, eh, een heel klein stukje daarvan, vast. En de nieuwe versie en deze week heb ik toevallig gekozen voor een favoriet eh, van mijn kinderen. Heeft daar verder niks mee te maken hoor, maar eh, ik vond hem zelf ook wel lachen. Ah, ik kom van Wolter Kroes, die heeft momenteel eh, Viva Hollandia, grote hit tijdens de voetbaltoernooien. En ik hoorde zelfs dat mijn kinderen nu nog wakker waren, dus nou zeg ik ook uh, naar bed, naar bed, het is half negen, morgen is school. Hier zijn Die Heuner en Viva Colonia, met daaraan vastgeplakt natuurlijk Viva Hollandia. dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. Samen heffen wij het glas en ode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier de liefde en de lust. de feesten door tot s'avonds, laat nog lang niet uitgeblust. Geniet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog heen. Oktoberfest, dat is voor iedereen, niemand alleen weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeplust. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten En precies door de tent, we zullen samen drinken. Je bent hier wie je bent. En we zingen nog één keer. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten nooit tot niet uitgeblust, we zijn er weer en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de rust. We feesten tot het s'avonds, laat nog lang niet uitgeput.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 Waarin jongere bands met uitsluitend eigen composities tegen elkaar in het strijdperk treden. Het festival biedt voor jonge bands de mogelijkheid om door te groeien in een muzikale loopbaan en is voor Almere een uniek cultureel muziekevenement. Vorig jaar is er voor het eerst ook een Make More Music Urban Music Festival georganiseerd. Dit was een groot succes en daarom wordt op donderdag 5 februari, dus vandaag, wederom een Urban Festivalavond gehouden. Op deze avond zijn acht artiesten tegen elkaar aan het strijden in de Nox. Hiervan worden de beste twee gekozen door een professionele jury. En de twee uiteindelijke finalisten zullen hierna nog eenmaal een track laten horen... waaruit het publiek de uiteindelijke winnaar zal kiezen... die er vandoor gaat met de hoofdprijs. Het geheel wordt gehost door MC Joon bekend van Ongerept... en wordt dus gehouden in discotheek Nox aan de Koetsierbaan nummer 10 in Almere. De kosten voor de entree zijn 5 euro en dat is vanavond, dus dan moet je er nog snel bij zijn. Ik was op oma Tina aan het wachten, maar ze wilde niet. Op haar late leeftijd is ze nog een beetje moeilijk met opstarten. Dus. Eh. Maar alsnog, Tina en Ike Turner toen de tijd nog met Nutbush City Limits. Nutbush City Limits. Ik heb het volgende berichtje in de categorie cultuur. 3 voor 12 en uh, eh, 3 voor 12 eh, Flevoland presenteert Snoerloos. Tijdens Snoerloos laat de band hun repertoire op een andere manier horen, namelijk eh, akoestisch. Er zijn veel goede muzikanten in Flevoland en dit verdient aandacht. Dus op die manier nippen we van liedjes in hun puurste vorm. Zonder schreeuwende gitaren en vlammende stage acts. Liever houden we het klein en intiem. En daarom schuifelen wij met noten in Theater de Roesbak. En natuurlijk is geen festival compleet zonder een grote naam die laat zien hoe je dat echt moet doen. Dus komt A Balladier laten zien hoe je prachtige liedjes akoestisch het best vertolkt. Voor meer informatie kun je kijken op www.3voor12.vpro.nl en dan slash Flevoland. Eh, het wordt gehouden, zoals ik zei, in Theater de Roesbak aan de Markt 1 in Almere Haven. Mocht je de berichten nog terug willen lezen, ben ik te snel. Eh, wil je de, de, links naar de website hebben, kun je altijd terecht op www.kevinmeijer.nl. En denk eraan ook daar een moeilijkheidje. Het is M-E-I-E e op het einde. Een paar andere oude rockers die weer terug willen komen. Guns N' Roses en Take Me Down to Almere. Guns Roses en Take Me Home, oftewel Paradise City. Altijd wel een beetje fan van geweest, maar ik heb me toch ook wel altijd afgevraagd... zou die niet een beetje ADHD hebben, maar goed... Ik heb nog een cultuurbericht voor degene wat kinderen heeft en niet weet wat te doen. Je kunt natuurlijk zaterdag eh, naar de brandweer. Alle drie de kazernes in Almere hebben open dag. Eh, daarbuiten is in, het, eh, in de Schouwburg in Almere en Esplanade het tienjarig jubileumfestival Twee Turven Hoog. En dat zit boordevol zinnenprikkelend theater Twee turven hoog, het internationale theaterfestival voor peuters en kleuters viert feest. Het festival bestaat 10 jaar. Tijdens het weekend van 7 en 8 februari wordt de Schouwburg van Almere omgetoverd in een belevingswereld vol theater, dans, muziek, interactieve kunst en speelplekken. Peuters, kleuters en hun ouders, grootouders kunnen in alle vrijheid op avontuur gaan. Want de voorstellingen zijn zo geselecteerd dat ze niet alleen kinderen, maar ook volwassenen broeren. In het programma staat onder andere eh, Filmorkest Max Tak, Peter Zegveld, Etienne Borgers, De Stilte, Compagnie Iota, eh, Compagnie Helios Theater, P, Umbrella en nog veel en veel meer. Almere. Nog een kwartiertje te gaan met Almere Actueel. Nog een kwartiertje moet je naar mij luisteren. Maar ook naar Brini. Hier is ze met Reda. Confidence is a must, cockiness is a plus, edginess is a rush, edges that I can rough, a man with a Midas touch, intoxicate me, I'm a lush, stop, you're making me blush, people are looking at us. I don't think you know, no. I'm checking creator Interesting sense of style Ten million dollar smile Think I can handle that Animal in the sack His eyes see right to my soul I surrender self-control Catch me looking again Falling right into my bed you on my radar, got you on my radar, on my radar, got you on my radar, got you on my radar, got you on my radar. I got my eye on you, and I can't let you get away. Hey baby. stas Stadsradio Almere. I saw she in the club, she dancing for dollars. She got a thing that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. Hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitches that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. What a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm on P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me. If you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. Rolling the pins with me. You can watch the TV from the backseat of Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they're bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. Pull up his chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I don't know what you heard about me. Pull up his chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking G.I. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I had you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat street. Now Nick, my bottom bitch, she always coming with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pit rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No like no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. <laughs> yeah. Is Squad, onder andere in eh, Drop Down Now. Drop Down Now. Ik ga langzaam afscheid van jullie nemen. Met nog vier minuutjes op de klok lijken jullie alleen met Econ en Smack That. Al meer actueel is dan morgen weer. Zelfde tijd, tussen 7 en 9. Ik ben dan volgende week donderdag weer. Ik hoop dat je dan weer luistert. Veel plezier en alvast een eh, prettig weekend. ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it stone and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'm going call caller, then I put the Mac down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? face and just kick it like Tybo. Possibly bend you are over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that, hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that, hat, oh. Smack that hat all on the floor. Smack that, hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that, hat, oh. Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on shit stank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles. Looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yo. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Plus, from the club to the cribs like a mile away. I'm more like a palace, shall I say. And plus, I got a pal if your gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Like Tybo. Possibly then you're over and them rolling. Booing, oh marvelous, and them rolling. Women just hoeing, big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D. Hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Like Tybo. De gemeente van Brakel met het NOS-journaal. Hulpverleners doen duizend keer per maand aangifte wegens agressie of geweld. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Het is voor het eerst dat er landelijke gegevens zijn verzameld over geweld tegen hulpverleners. Tussen begin 2007 en midden 2008 zijn 18.000 aangiften gedaan. Daarbij waren 10.000 slachtoffers betrokken. Onder de mensen die aangifte deden waren behalve politiemensen, brandweerlieden en ambulancepersoneel ook beveiligingsmensen, horecapersoneel en burgers die te hulp schoten. Uit de inventarisatie van justitie blijkt dat de daders zwaarder worden gestraft dan voor 2007. Vanaf oktober 2006 eist het Openbaar Ministerie hogere straffen tegen mensen die worden verdacht van bedreiging van hulpverleners. Koffieshops moeten gewoon een betaalrekening bij een bank kunnen hebben. Dat heeft minister Bos gezegd na Kamervragen van de PvdA. De Postbank was van plan om rekeningen van koffieshophouders op te zeggen. De handel in hash en wiet zou niet in het beleid van de bank passen. Andere banken wilden dat voorbeeld volgen. Maar minister Bos vindt dat coffeeshophouders dezelfde mogelijkheden moeten hebben om te bankeren als andere Nederlanders. Hij is bang dat koffieshops anders overgaan tot crimineel gedrag, zoals ondergronds bankieren. Bos en de Nederlandse Vereniging van Banken gaan over de kwestie praten. In de Belgische stad Luik heeft een jeugdbende huisgehouden in een middelbare school. Na het begin van de middag drong een groep van zeker tien jongeren... gewapend met honkbalknuppels het schoolgebouw binnen. Ze sloegen in op leerlingen en leraren en richtten vernielingen aan. Er zijn zeker zes gewonden. Zes van de daders konden ter plekke worden gearresteerd. De daders zouden niet op de school in Luik zitten... maar één van hen zou wel een oude leerling zijn. Er zijn berichten dat de aanval te maken heeft met een vechtpartij van gisteren op de school. Het weer, vanavond veel bewolking met soms een beetje motregen. Vannacht droog en temperaturen rond het vriespunt. Morgen in het westen regen, en de rest van het land droog en af en toe zon. Bij maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Turn it up, radio. Van het surfstrand tot Almere Hout. Van de Werven tot de eilandenbuurt. Kabelfrequentie 91.1 en overal op 107.8 FM. Mark Slingeland. Uit de kunst. Stadsradio Almere. everyone, but you stay so cool. I'm on your guitar, my Spanish.